Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De vier coalitiepartijen zijn het toch niet eens geworden over een nieuwe wet... waarmee het makkelijker wordt om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen. Bronnen bevestigen aan de NOS dat de VVD er vooralsnog niet mee instemt. Die partij heeft er moeite mee dat gemeenten gedwongen kunnen worden... meer asielzoekers op te vangen en wil eerst praten over het beperken van de instroom. De vier partijen zouden dit weekend de laatste details bespreken... en komende dag zou dan de asieldeal gepresenteerd worden... maar ze zijn er dus nog niet uit. Bij een botsing tussen een minibus en een vrachtwagen in Guinea zijn zeker 21 doden gevallen. Vijf mensen raakten gewond. Het busje wilde een ander voertuig inhalen en botste daarna frontaal op een tegemoetkomende vrachtwagen. In Guinea komen elk jaar gemiddeld meer dan 3500 mensen om in het verkeer. Het Iraanse parlement wil dat demonstranten harder worden aangepakt, melden staatsmedia. Een meerderheid van de parlementariërs roept rechters op om de straffen te verhogen. Sinds september zijn er felle protesten tegen het conservatieve Iraanse regime. Ook afgelopen dag weer. Volgens een mensenrechtenorganisatie openden veiligheidstroepen in de stad Marivan het vuur op een groep rouwenden. Die kwamen samen na de dood van een vrouw. Ze zou zijn overleden nadat ze bij protesten was geslagen. De Nederlandse shorttrackers hebben bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City meerdere successen geboekt. Suzanne Schulting pakte goud op de 1000 meter. En ook Xandra Velsenboer won goud op de 500 meter. En op die afstand was er bij de mannen ook een gouden medaille weggelegd voor Jens van Dwout. Met nog één rondje te gaan sprong hij van plek 3 naar de koppositie.